Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Het onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Ariep is afgeblazen. Dat heeft de commissie die daarover gaat besloten. Er zou te veel kritiek zijn op de aanpak ervan. Zo gaf de top van de Kamer de opdracht voor het onderzoek... maar waren ze tegelijkertijd ook betrokken bij die klachten. Ariep besloot haar plek in de Kamer op te geven... na meldingen van grensoverschrijdend gedrag... En ze was er vandaag niet bij voor haar eigen afscheid. Jammer, vindt Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Ik had dat heel graag gedaan, maar ik respecteer ook de wens van mevrouw Riep. We hebben vandaag ook contact met haar gehad om dat ook nog een keer te toetsen bij haar. En ik kan niet anders dan dat ik dat eh, dan ook op een gegeven moment moet, eh, moet respecteren. Verschillende huisartsenorganisaties waarschuwen voor een nieuw zorgplan. Daarin wordt vastgelegd wat er de komende vier jaar allemaal vergoed gaat worden en wat niet. Daar staat ook in dat huisartsen allerlei extra taken krijgen... zoals het bijhouden van wachttijden van GGZ-instellingen. Administratief superveel werk, zeggen de huisartsen. Ze noemen het zelfs een wurgcontract en willen het nieuwe plan dan ook niet steunen. Studenten die op kamers in Arnhem wonen kunnen een energietoeslag aanvragen. De rekening voor gas en stroom wordt steeds hoger. En met het extra geld hoopt de stad studenten uit de geldproblemen te houden. Het kabinet kwam eerder dit jaar met een energietoeslag voor mensen met een laag inkomen. Maar studenten komen daar niet standaard voor in aanmerking. En Ajax is net begonnen aan zijn laatste Champions League wedstrijd van het seizoen. Ze nemen het in Glasgow op tegen de Rangers. Echt spannend gaat het niet worden, verwacht sportverslaggever Eline de Zeeuw. Ajax kan zich niet meer kwalificeren voor de achtste finales van de Champions League. Maar het eh, moet ook wel heel gek lopen willen ze na vanavond niet overwinteren in de Europa League. Ze kunnen een nederlaag van eh, vier doelpunten verschil incasseren. En dan alsnog eindigen ze als derde en gaan ze door naar die Europa League. Krijg je nog het weer? Er trekken buien over het land. Er is eh, ook kans op onweer bij. Later vanavond en vannacht kan het opnieuw gaan regenen. Morgen blijft het op meer plekken droog, is er af en toe zon en wordt het een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog viel op de A10, de ringweg van Amsterdam.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 Waaronder ook luisteren naar prachtige muziek. En... Eh, onder het motto Goede wijn behoeft, behoeft geen krans laat ik vandaag allemaal eh, saxofoons en saxofonisten horen. En onder dit motto goede wijn valt zeker de alt-saxofonist Paul Desmond... de topman eh, ooit bekend geworden natuurlijk in het uh, kwartet van Dave Brubeck. En nu hier samen met de Modern Jazz Quartet. En daar hebben ze een standard, een volksliedje op de plaat gezet, Greensleeves. Southern Jazz met Paul Desmond, Greensleeve. De band van Chris Barber is, eh, volgens mij, is bijna 70 jaar eh, intact geweest... tot hij een paar jaar geleden overleed. <clears throat> en eh, in die band, aanvankelijk in het begin... was het een skiffle groep en toen een klein groepje. En uiteindelijk is het de Chris Barber Band geworden. En in die begintijd was de zangeres zijn toenmalige echtgenote Ottilie Patterson. En die kon als geen ander mooi de blues vertolken. En wij gaan nu luisteren naar Chris Barber, Ottilie Patterson. How Long Blues. Patterson gaan we naar de baritonsax van Mr. Jerry Mulligan. Capricious. Capricious. Capricious. Thank you. Tja. Ja, eh, <clears throat> daar, gaan we niks aan toevoegen. Dat is uh, eh, Mr. Jerry Mulligan helemaal zoals hij zou moeten zijn. Van Mulligan gaan we naar de Nederlandse Amerikaan... met Matthews. Met Matthews. En ehm, die heet eigenlijk eh, Mathieu Zwart. geboren in 1924, overleden in 2009, 84 jaar. Eh, verhuisde in 52 naar Amerika. Is nog na jaren even terug geweest in Nederland, een korte periode. En toen weer naar Amerika en heeft eh, daar wereldfaam verworven met zijn accordeon. De knoppenaccordeon voor de kenners onder ons. Waarmee je nog iets sneller kan eh, improviseren dan op een toetsenaccordeon. Maar dit terzijde, want wat voor accordeon het ook is... alle grote mensen doen het fantastisch op dat instrument. We gaan luisteren naar eh, nog een nummer, een Zuid-Amerikaans nummer... van Gobim, Meditation. En hij heeft een geheel Amerikaanse bezetting. gewoon uit met Matthews op zijn accordeon. Prachtig. En een eh, onwaarschijnlijke vakman. Ik ga nu iets laten horen van eh, de Houdini's. En eh, de Houdini's die op deze plaat bestaan... Het Angelo Verploegen op de trompet... Rolf, Rolf Delfos op de sax... Barend Middelhof, de tenor Erwin Hoorweg de piano Marius Beets. Een van de Beets Brothers op de contrabas. En Bram Weiland op het slagwerk. En eh, zoals altijd, nou ja, ik blijf het zeggen... Eh, eh, Nederlandse muzici van topkwaliteit... die komen van Lieverlee uiteindelijk toch hier in de krocht terecht... want dat zijn allemaal topconcerten. Ik heb overigens over topconcerten gesproken... Ehm, de volgende het volgende optreden in uh, Jazz in Zandvoort in de Krocht. 13 november. Dat is meneer G. Titulaar. En dat is een zanger van formaat. En die wordt daar begeleid door Rob van Bavel op de piano... Edwin Corsilius op de bas... en Frits Landersberg op slagwerk. Ehm, ik zou zeggen... Eh, ga naar de website van uh, Jazz Jazz in Zandvoort. En eh, boek, want het is eh, meerdere keren gebleken... dat bij de concerten op het laatste moment... toch de zaak helemaal is uitverkocht. G. Titulair in de krocht op 13 november 2022. Dan gaan we nu naar de Houdini's. En eh, de volgende plaat die klaar ligt... dat is een een ode aan de contrabas. En Marius Beets die speelt daar eh, de contrabas. En die gaan we als solist horen. De contrabas is natuurlijk nauwelijks weg te denken uit de jazzmuziek. En de rol lijkt altijd bescheiden, maar is het zeker niet. Want hij, als die goed bespeeld wordt... en dat gebeurt in dit geval zeer zeker... dan eh, vervult hij een glansrol. We gaan luisteren naar speciaal geschreven door Gershwin. Slap That Bass. Slap That Bass. Als, ik, eh, als je een programma draait waar de rode draad de saxofoon is... dan kan je eigenlijk niet om de volgende persoon heen. En dan heb ik het over Earl Bostic. In eh, een eerder programma heeft een van de collega's al eh, uitvoerig aandacht besteed aan deze man. Een 52 jaar is hij geworden, gestorven in het harnas tijdens een optreden. En ehm, is eh, van invloed geweest voor velen. Vanaf zijn 18e beroepsmuzikant speelde meerdere instrumenten. En we gaan hem hier horen in een jive. Ehm, hij speelt tenor en hij doet het ene chorus naar het andere. Een chorus, dat wil zeggen eh, het hele themaatje van een stuk. Normaal gesproken speelt dan, eh, wordt het hele stuk gespeeld door het orkest. Dan gaat iemand zo leren doet één keer dat hele thema. En dan een ander, en dan een ander, en dan weer een ander. Hier pakt hij ze allemaal achter elkaar alsof er niks aan de hand is. En eh, dat jaagt mensen op, maar dat inspireert medemuzikant ook tot de mooiste dingen. Earl Bostick. En we gaan luisteren naar Cherokee. one beneath the Dixie sun. News is spreading about a wedding. I hear church bells ringing. Here's the song my heart is singing. finer in the state of Carolina. If there is and you know her, show her to me. Dinah, with her Dixie eyes blazing, how I love to sit and gaze in to the eyes are Dinah Lee, Every night, why do I shake with fright? Cause my dynamite changed her mind about me. And Dinah you wandered to China, I would take an ocean liner just to be with Dinah In the state of Carolina, there's nothing that's finer than Dinah Lee. I wanna gaze into the blazing eyes of Dinah Lee. Every night why do I shake with fright because my dynamite changed your mind about me incidentally Dinah if you wanted to China I would hop an ocean liner just to be with Dinah Lee Williams met Count Basie zijn orkest... waar de grootmeester Count Basie zelf op het orgel speelde. In de reeks van uh, saxofoons wil ik nu eh, laten horen eigenlijk de man... die de sopraansax uh, groot heeft gemaakt. En dan heb ik het over Sidney Bechet... een Amerikaan die in Parijs is neergestreken... en daar de rest van zijn leven in Frankrijk heeft doorgebracht... En met ongelooflijk veel succes. Uitstapjes gemaakt met Deense muzikanten. Maar ehm, kenmerkend is gebleven zijn spel op de sopraansax. Wat niet makkelijk is, want ehm, de andere saxofoons, de bariton en de tenor... die liggen makkelijker eh, in de hand, zal ik maar zeggen. En die vertel straks, als je daar eh, een beetje onzeker bent... dan gaat die krassen piepen en krijsen. Maar zo niet bij meneer Sidney Bechet. Hij heeft eh, diverse composities gemaakt. Zijn beroemdste is door velen nagedaan... maar de meester zelf deed het het mooiste. En dat is een eh, klassieker inmiddels geworden. Petit Fleur. Ja, niks te veel gezegd. Sydney Bechet, Petit Fleur. Je luistert nog steeds naar ZFM Jazz op zondag. Vandaag gepresenteerd en samengesteld door Peter den Boer. Mm, ja, Kloes van Mechelen. Bekend eh, van de tv, bekend als eh, tekstdichter en bekend als componist voor vele songs. Eh, heeft ook eh, studio. En daar eh, is opgenomen een cd met een trio. Het trio uh, Kloes van, het kwartet Kloes van Mechelen zelfs. Met Nick van der Bos aan de piano. Tom Kwakernaat aan de bas. Maarten Kruiswijk op het slagwerk. En ehm, daar zingt Hanny Veenstra. Ehm, de muzikanten die ik noem, die kom je overal in het land tegen. Want dat zijn zeer gedegen muzici en die eh, vallen overal in en vormen overal mede eh, een prima begeleiding voor solisten. Zoals in dit geval. En we gaan luisteren naar uh, eh, Hanny Veenstra in het nummer Cheek to Cheek. I'm in heaven And my heart beats so that I can hardly speak And I seem to find the happiness I seek When we're together dancing cheek to cheek Heaven, I'm in heaven And the cares that hung around me through the week Seem to vanish like the gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Well, I'll have to climb the mountain and to reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. So i love to go out fishing in a river or a creek. But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on and dance. about you, the charms about you that carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I could hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're together, dancing cheek to cheek. Thank the highest peak. But it doesn't really have as much as dancing cheek to cheek. So I love to go out fishing in a river or a creek. But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on and dance with me. I want my arms about you, the charms about you that carry me through to heaven. I mean heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing, cheek to cheek. Dancing cheek to cheek. Ik ga nu in het kader van de saxofoonles vandaag laten horen hoe saxofoons klinken als eh, begeleidingsgroep. en dat kan prachtig bij uh, het orkest van Glenn Miller. Glenn Miller eh, zelf eind van de oorlog van de aardbodem verdwenen... waarbij men vermoedt dat hij in het kanaal is, in het kanaal is neergestort met een vliegtuig. En eh, het orkest is voortgezet en speelt nog steeds met verven en de mooiste stukken. In die uh, Glenn Miller Band had je of heb je een groep saxen, vijf stuks die naast elkaar zitten en die dan door knappe arrangementen mooie achtergrondtonen kunnen blazen. En ik ga laten horen een, eh, een prachtig stuk. Ja. A nightingale, een nightingale sang in Berkeley Square. That's certain Het orkest van Glenn Miller. We gaan dit programma niet beëindigen zonder dat ik ook eh, iets laten horen heb van de bassaxofoon. En dat kan. Bassaxofoon is eh, een instrument dat kun je bijna niet meer op je, om je nek hangen. Dat moet in een, op een statief staan, want eh, het is niet meer te tillen. Je hebt ook nog de contrabas en nog eens een keer een, geloof dubbel en nog een bas daar bovenheen. Die hoger. Die is hoger dan eh, de bespeler zelf, als je ernaast staat. Maar eh, daar komt alleen nog een soort donkere brom uit. Maar de bassaxofoon is een smaak van instrument... dat je niet vaak hoort. Eh, er is een Nederlandse groep, de Jazzomatic 4... en daar wordt dat instrument bespeeld. En hoe? Dat, het heeft daar de rol van een bas, de baspartij... maar gaat op enig moment ook soleren. En dat blijkt uitstekend te gaan. De arrangementen zijn altijd heel goed in elkaar. Maar je hoort dan extra goed de mooie sound van de bassax. ik voor, dan heb ik het over eh, Peter Ivan op de cornet... Ad Houtenpen op de bassax... Hans de Bruin op de piano en Tom Stuip op de banjo. We gaan luisteren naar... Eh, een stuk. En dat heet... Eh, dat is het stuk. Ja, we gaan eens even kijken. Want dat is natuurlijk nog niet zo. Ik verzin het ook niet. Dat is het stuk Do Something. met voor met de bassax. Het laatste stuk alweer van deze uitzending eh, ZFM Jazz op zondag. Ik vond het leuk om te draaien. Hoop dat je genoten hebt van de stukjes en de eh, dwarsdoorsneden van de saxofoons. We gaan als laatste draaien. <laughs> Daarna Washington, Call Me Irresponsible. Dankjewel, tot volgende week. irresponsible. Call me unreliable.